De schade door de brand in Moerdijk komt uit op ruim 41 miljoen euro. Dat heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt. Volgens burgemeester Mans van Moerdijk is chemiepak verzekerd... maar hij verwacht niet dat de verzekering alle schade dekt. Hij sluit niet uit dat Moerdijk nog aanklopt bij het Rijk en de provincie. Mans is vandaag begonnen als waarnemend burgemeester van Moerdijk. Hij ziet het als zijn taak om de water- en bodemvervuiling aan te pakken... en om de onrust bij bewoners van het gebied weg te nemen. Mans is van plan ongeveer een half jaar burgemeester van Moerdijk te blijven. Uit het zuidwesten van Egypte komen berichten dat bij rellen zeker een, betoger is omgekomen. Er zouden 100 tot 300 gewonden zijn gevallen. De politie opende volgens de media gisteren in de woestijnstad El Karga het vuur op groepen betogers. Na het harde politieoptreden staken andere betogers gebouwen in de woestijnstad, 500 kilometer ten zuiden van Cairo, in brand. In Cairo hebben demonstranten opgeroepen om de protesten tegen president Mubarak uit te breiden. Ruud Gullit is vanmiddag met enige vertraging aangekomen in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Hij werd op de luchthaven opgewacht door honderden fans. Gullit, die trainer wordt van de voetbalclub Terek Grozny, zou vanochtend aankomen, maar zijn vliegtuig kon niet landen omdat het onrustig is in Grozny. Gullits keuze voor Tsjetsjenië is omstreden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat Gullit geen zaken moet doen met een regime dat de mensenrechten schendt. Bedrijven hebben vorig jaar meer geld uitgegeven aan tv-reclames dan in 2009. De uitgaven stegen tot iets boven het niveau van voor de economische crisis, blijkt uit cijfers van de reclamebedrijven. Er werd vorig jaar 863 eh, miljoen, dat is ruim 10% meer uitgegeven dan in 2009. Er werd minder reclame uitgezonden en ook minder dure. Het weer, zonnige periode.